Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel meer mensen zijn gaan stemmen voor het Europees Parlement. Bijna 47 van de kiezers is naar de stembus gegaan. Vijf jaar geleden was de opkomst nog 42 zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Deze verkiezingen leefden in Nederland, maar de opkomst is nog steeds wel een stuk minder hoog dan bij landelijke verkiezingen en eh, vooral bij de PVV-aanhang. GroenLinks-PVDA lijkt de meeste zetels te halen. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom heeft de partij gewonnen en verloren dan hebben ze een zetel verloren ten opzichte van vijf jaar geleden, van 9 naar 8. Ja, tegelijkertijd zijn ze in deze definitieve exit poll toch ook gewoon de grootste partij. Ja, en als je bij, bij verkiezingen als grootste uit de stembus komt, dan ben je de winnaar. We zijn in Europa de eerste die naar de stembus zijn gegaan, dus het is nog even afwachten. Zondagavond om 11 uur s avonds, dan zijn de stemmen in alle Europese landen geteld. Er zijn vorig jaar veel meer honden en katten in beslag genomen. De dieren waren vaak zwaar verwaarloosd. De inspectie denkt dat het vooral te maken heeft met corona. Tijdens de pandemie kochten mensen impulsief een huisdier... zonder na te denken over de kosten en de zorg. Duitsland heeft de wet waarbij het gebruik van cannabis legaal werd alweer aangescherpt. Twee maanden geleden stemde het Duitse parlement in met een wet... waarbij volwassenen een beperkte hoeveelheid wiet mogen kopen. Ook mochten ze thuis drie cannabisplanten hebben. Maar bestuurders zijn bang dat dit de deur openzet voor grootschalige plantages. En daarom mag de kweek voortaan alleen in zogeheten cannabisclubs. Die clubs staan dus onder controle van de overheid. En inwoners van een wijk in het noorden van Lelystad... zijn het lawaai van de illegale straatraces in hun buurt helemaal zat. Bijna ieder weekend komen tientallen jongeren op motoren samen... om tegen elkaar te racen, vertelt deze buurtbewoner het laatste jaar, en, en zeker eh, van begin dit seizoen, is het, nou ja, loopt het totaal uit de klauwen. Het Pinksterweekend was het drie dagen achter elkaar. Enorm, enorm veel races tot s'avonds tien uur. Het is gekmakend. Dat is niet zonder gevaar ook. Gisteren werd bekend dat een motorrijder van 18 is omgekomen... na een botsing bij zo'n straatrace. Het weer nog vanochtend koel, maar wel flink zonnig. Later zijn er meer wolken, maar het blijft wel bijna overal droog. Op de Wadden en in het binnenland is er kans op een buitje. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar werkzaamheden veroorzaken wel bijna 10 minuten oponthoud op de N9 van Den Helder naar Alkmaar bij Petten. En op de N242 rijdt het langzaam van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herengewaard en industrieterrein Boekelermeer heb je ook bijna 10 minuten oponthoud. Net als op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file bij knooppunt Burgerveen. En op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer op de ring van Amsterdam.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 maar dachten ze niet na over de hoge kosten en de zorg. Nederland heeft vorig jaar flink meer hernieuwbare energie gebruikt. Het verbruik van onder meer biomassa, wind- en zonne-energie steeg volgens het CBS met 11 procent. De Duitse politie gaat vanaf vandaag extra controleren aan de grens vanwege het komende EK voetbal. Iedereen die naar Duitsland gaat krijgt het advies de juiste reisdocumenten mee te nemen. Het weer. De dag is zonnig begonnen. Later stapelwolken met in het binnenland mogelijk een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. the dome stop teasing.